Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Spanje heeft Frankrijk verslagen en staat in de finale van het EK voetbal. Na de vroege openingstreffer van Fransman Mouani scoorden de Spaanse Jamal en Olmo. Na een half uur stond het 2-1 en daar bleef het bij. Morgen nemen Nederland en Engeland het tegen elkaar op in de anderhalve finale. De winnaar van die wedstrijd strijdt zondag tegen Spanje in de finale van het EK. Het KNMI heeft code oranje overal ingetrokken. De zwaarste onweersbuien zijn voorbij. Vanuit het zuidwesten trok regen en onweer over het land. Bij Arnhem is een supercel ontstaan. Een zware onweersbui die ronddraait. Er zijn meldingen binnengekomen van schade. Het gaat dan vooral om omgevallen bomen en wateroverlast. In België was meer schade. In Brussel liepen straten onder water. En bij Mechelen stortte een kerktoren in door de harde wind. De Nederlandse inlichtingendiensten en de politie hebben de Verenigde Staten geholpen... om een Russische beïnvloedingscampagne te verstoren. Volgens de AIVD en de MIVD is het zeer waarschijnlijk dat Rusland op grote schaal nepprofielen op sociale media maakt die nepnieuws verspreiden. Deze campagne zou gericht zijn op de Amerikaanse presidentsverkiezingen dit najaar en liep via een Nederlandse server. De inlichtingendiensten hebben geen aanwijzingen dat ook is geprobeerd om het publieke debat in Nederland te beïnvloeden. De lancering van de eerste Europese Ariane 6-raket is succesvol verlopen. De tientallen meters hoge draagraket steeg om vier uur plaatselijke tijd op vanuit Frans-Guyana... en heeft 10 kleine satellieten aan boord. De vlucht wordt gezien als een belangrijke stap voor het Europese ruimtevaartprogramma. De voorganger van de Ariane 6 ging vorig jaar voor het laatste ruimte in, na 27 jaar. De Ariane 6 had al klaar moeten staan als opvolger, maar liep jarenlange vertraging op. Het weer, het noodweer trekt via het noordoosten weg. Vannacht opklaringen en dan een graad of 15. Morgen wisselen bewolkt met in de loop van de dag wat buien.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 All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, Walk like an Egyptian rock like an Egyptian van Zandvoort.